Volgens de commissie heeft 12% van de sporters als kind... een ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 4% van de gevallen gaat het om aanranding en verkrachting. De commissie pleit onder meer voor een meldplicht. De PC-hoofdprijs 2018 gaat naar schrijver en dichter Nagum Wijnberg. Hij krijgt de prijs voor zijn gehele oeuvre. Volgens de jury is het lezen van Wijnberg een scherpzinnige manier van denken betreden... met een taal die loepzuiver is en gevaarlijk. Overal kan een val zijn uitgezet, waardoor wat net gelezen is... opeens in een ander daglicht komt te staan. Nagum Wijnberg krijgt de prijs op 24 mei uitgereikt. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben een akkoord bereikt met de KNVB over de financiële vergoedingen. Ze krijgen tot en met het WK in 2019 meer geld. Hoeveel ze erbij krijgen maakt de KNVB niet bekend. Met de hogere vergoeding worden de vrouwen beloond voor hun goede prestaties van het afgelopen jaar. Ze werden in de zomer Europees kampioen. Ambtenaren van een stadje in Oost-Australië hebben maandenlang een feest voorbereid voor een jubileum dat eigenlijk drie jaar geleden was. Het stadje Charleville zou volgend jaar 150 jaar bestaan. Maar na een extra controle van de officiële erkenning van de stad... bleek dat de stad nu al 152 jaar bestaat. De burgemeester van Charleville spreekt van een schok... omdat er veel geld was vrijgemaakt voor het jubileumfeest. Toch was alle voorbereiding niet voor niets. Ze heeft nu een nieuwe opdracht, een nieuwe reden voor het feest bedenken. Het weer later vanochtend en vanmiddag dooit het overal met 2 tot 5 graden. Er vallen enkele winterse buien, maar geleidelijk breekt ook de zon vaker door.